Van 5 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Door het afschalen van de reguliere zorg in de eerste coronagolf... is bij duizenden mensen een ernstige ziekte of aandoening niet ontdekt gebleven. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie vindt dat verontrustend... omdat de achterstand nog niet is ingehaald. De NVVP hoopte op een inhaalslag na het opheffen van de gedeeltelijke lockdown. Maar een piek in het aantal diagnoses is uitgebleven... Daardoor zijn de risico's op gezondheidsschade groot, zegt een woordvoerder. Hij benadrukt dat mensen met klachten zich moeten blijven melden bij de huisarts. Als volgend jaar zo'n anderhalf miljoen kwetsbare Nederlanders worden gevaccineerd tegen corona... kan het sterftecijfer sterk dalen. Maar volgens experts zal het weinig impact hebben op de verspreiding van het virus. Bewoners van verpleeghuizen spelen daarbij namelijk geen grote rol. Dat zijn vooral jongeren en mensen van middelbare leeftijd. In Spanje mogen families met maximaal 10 mensen bij elkaar komen om kerst en oud en nieuw te vieren. Dat is een uitzondering, want verder zijn de deelstaten op slot en zijn alle niet noodzakelijke verplaatsingen verboden. Ook in Duitsland mogen tijdens de feestdagen maximaal 10 mensen bijeenkomen. In Frankrijk is de voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing overleden. Tijdens zijn presidentschap van 1974 tot 1981 kwamen er onder meer nieuwe wetten voor echtscheiding, abortus en geboortebeperking. En ook werd de doodstraf afgeschaft. Giscard werd afgelopen maanden enkele keren opgenomen in een ziekenhuis met hartproblemen en een longinfectie. Volgens de stichting die zijn naam draagt overleed hij aan de gevolgen van corona. Giscard d'Estaing was 94 jaar.